Daarna wordt een besluit verwacht over hoe het verder moet na de val van het kabinet Balkenende Vier. Mogelijk komt er een informateur die bekijkt welke taken een interim kabinet krijgt, zoals het CDA en de ChristenUnie willen. Maar het kabinet kan ook verder gaan als demissionair rompkabinet en daarvoor pleiten de PVV en D66. IJsland heeft het laatste voorstel van Nederland en Groot-Brittannië over de IceSave miljarden afgewezen. De twee landen leenden IJsland bijna 4 miljard euro om gedupeerde spaarders tegemoet te komen. Ze vroegen eerst ruim 5% rente, maar waren nu bereid over vorig jaar en dit jaar geen rente te berekenen. En vanaf 2011 een variabel tarief. IJsland slaat dat af en wil nieuwe onderhandelingen. In de Amerikaanse staat Delaware is een kinderarts aangeklaagd voor verkrachting en aanranding van meer dan 100 kinderen. De man van 56 zou meer dan 10 jaar kinderen hebben misbruikt. De aanklager zegt dat hij bewijzen van het misbruik heeft gevonden, op een computer en op videobanden. Het jongste slachtoffer is drie maanden, de oudste 13 jaar. In de Verenigde Staten heeft een man tegenover de rechter bekend dat hij vorig jaar een aanslag wilde plegen in New York. Hij was van plan zichzelf op te blazen in een metro op de herdenkingsdag van de aanslagen van 11 september 2001. Het is een man van 25 van Afghaanse afkomst die in Amerika opgroeide en later radicaliseerde. Hij kreeg in Pakistan een training in een Al-Qaeda kamp. Een Deense dog uit Tucson, Arizona is opgenomen in het Guinness Book of Records als de grootste hond ter wereld. Hij heet Giant George, heeft een schofthoogte van 1 meter en 9 centimeter en weegt 111 kilo. De hond eet elke maand zo'n 50 kilo voedsel.